Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In het centrum van Kiev is opnieuw geschoten. Het is niet duidelijk wie het vuur heeft geopend... maar de politie zegt dat anti-regeringsbetogers begonnen. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn. Ook in het parlementsgebouw zou het onrustig zijn. Oppositieleden en politici van de partij van president Janukovic... stonden woedend tegenover elkaar. Volgens Janukovic is er vannacht een akkoord gesloten met de oppositie en EU-onderhandelaars... maar die partijen willen dat niet bevestigen. Maison de Bonneterie heeft besloten de twee filialen van het chique modewarenhuis te sluiten. In de loop van de zomer gaan de vestigingen in Amsterdam en Den Haag dicht. De recessie is de 125 jaar oude keten fataal geworden, zegt een woordvoerder. Er werken zo'n 100 mensen bij Maison de Bonneterie. In Tunesië zijn 11 mensen omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Het Antonov-toestel uit Libië had motorproblemen en de noodlanding mislukte. Het toestel is volledig uitgebrand. Nog eens twee jongeren hebben geen Nederlands paspoort gekregen... omdat de veiligheidsdiensten denken dat ze willen vechten in Syrië. Een van hen zou een meisje van 18 uit Maastricht zijn. In totaal is nu van 10 Syriëgangers het paspoort geweigerd. De Zweedse prinses Madeleine is bevallen van een dochter. Het is het eerste kind van de prinses en haar Amerikaanse man. De naam is nog niet bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder van het Zweedse Koningshuis maken moeder en dochter het goed... Babywebsite Eind verklapte vorig jaar dat de prinses een dochter zou krijgen. Zweedse media hadden ontdekt dat de prinses zich had ingeschreven op een Amerikaanse babycadeau-website met de mededeling het is een meisje. Dan nog het weer. Er trekken enkele buien over het land, mogelijk met hagel en onweer.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 bij de Alfred Bunschoten 2 kilometer, richting Amsterdam bij Eembrugge 3. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij knooppunt Amstel 2... en op de A10 de ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag... tussen knooppunt Watergaasmeer en Rai 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.